Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Severodonetsk is volledig in handen van de Russen. Dat zegt de gevluchte burgemeester van de Oekraïnse stad. Het Oekraïnse leger bevestigt dat het zich volledig heeft teruggetrokken. Volgens de burgemeester kunnen mensen die nog in Severodonetsk zijn... niet zomaar weg. Ze kunnen alleen naar gebieden die onder controle staan van Rusland. Vermoedelijk zitten er nog zo'n 10.000 mensen in de stad. Nu Severodonetsk is gevallen, heeft de Oekraïne in Lugansk... alleen nog de controle over de stad Lysychansk. Een commercieel databedrijf heeft jarenlang medische dossiers bij huisartsen verzameld. Daarmee is de privacy van minstens 72.000 patiënten... en het beroepsgeheim van zeker 35 huisartsen geschonden. Dat meldt Follow the Money. Het databedrijf MedWork bewaarde de gegevens op onveilige plekken. Zo gaan om zeer privacygevoelige gegevens... zoals namen en gegevens die zijn gekoppeld aan fysieke kwalen... maar ook zware persoonlijke problemen zoals huiselijk en seksueel geweld. MedWork verzamelde de dossiers om software te testen. Iran wil weer onderhandelen over een nucleaire deal met de VS. Dat heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken laten weten. De onderhandelingen lagen al drie maanden stil. Voornamelijk omdat de VS weigert de Iraanse revolutionaire garde... van de lijst van terroristische groepen te halen. Het is onduidelijk of daar nu iets aan is veranderd. Oud-VVD-Kamerlid Gertjan Oplaat heeft zich aangesloten bij de boer Dat hebben BBB-voorvrouw Caroline van der Plas en Oplaat bekendgemaakt op Facebook. De oud-Kamerlid zegt half juni zijn VVD-lidmaatschap op... naar aanleiding van de stikstofplannen van het kabinet. Rianne Markers is op de Vanberg in Drenthe Nederlands kampioen op de weg geworden. De Jumma-Visma-renster versloeg medevluchter Shirin van Androoy in de sprint. Lorena Wiebes eindigt als derde en Marianne Vos werd vierde. Het weer vanavond en vannacht trekken meerdere buien, soms met onweer over ons land. De temperatuur daalt naar een graad of 15.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 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까 어, 모두가 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않아 te llama, dígalo que llame otra vez. Si vuelve y llama, no siga esta batería con un ex. El amor es muy lindo pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. si no cumple con su empleo. Que no te manda ni que fuera un correo. Se descuida yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Ey. Si te tira yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Ey. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte mami, no es Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te alo. Y si te robó, robó, Si te tiras yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte, mami, me encantó. Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un Casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. la blow. John el Diver, yo Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste va con su culota. Ay, cuando sale hay un bobota, Ya no te quiere papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. Ey, ella misma dice prendelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice prendelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice prendelo. Allá va. de badplaats. Ook in de zomer. CFM. all y'all radios out there. <laughs> Song goes out to yo.